Onder leiding van twee bemiddelaars is de lucht tussen De Wever van de Vlaams Nationalisten en Di Rupo van de Franstalige Socialisten geklaard. De bemiddelaars, dat zijn de twee Kamervoorzitters, waren benoemd door koning Albert. Vanaf morgen zal een werkgroep zich buigen over een wetswijziging die Vlaanderen en Wallonië meer financiële autonomie moet geven. Dat was tot nu toe een van de struikelblokken in de onderhandelingen. Di Rupo diende twee weken geleden zijn ontslag in als preformateur. Franse verkenningsvliegtuigjes hebben vluchten boven de Sahara uitgevoerd om zeven gijzelaars te zoeken. Die werden vorige week ontvoerd in Niger, vermoedelijk door de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda. Niger heeft toestemming gegeven voor de Franse actie. De gijzelaars, onder wie vijf Fransen, zijn voor het laatst gezien in het grensgebied met Mali en Algerije. De Algerijnse geheime dienst heeft Frankrijk gewaarschuwd voor het plan om een vrouw een aanslag te laten plegen op de Parijse metro. De Franse regering neemt die dreiging serieus. Het plan voor een aanslag zou voortkomen uit de woede over het Franse burkaverbod en het optreden tegen Al-Qaeda in Noord-Afrika. De directie van het fosforbedrijf Termfos in Vlissingen heeft aan provinciale staten een verbeterplan voor het bedrijf gepresenteerd. Dat plan moet de uitstoot van dioxine verminderen. Nog deze week wordt een koolstofinstallatie in gebruik genomen die dioxine moet absorberen. Uiterlijk in 2015 wil Termfos een definitieve oplossing om binnen de wettelijke norm voor dioxineuitstoot te blijven. De VROM-inspectie liet de provincie Zeeland kort geleden, kort geleden weten dat Termfos dicht moet. Het bedrijf in Vlissingen is een van de grootste fosforfabrieken ter wereld. Omwonenden klagen al tijden over ademhalingsmoeilijkheden, hoofdpijn en duizeligheid. Het weer, geleidelijk wordt het overal droog en klaart het flink op. Morgen op grote schaal mist die hardnekkig lang blijft hangen.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 Maybe if this bitch had acted right, I would've stayed. But I've already wasted over half my life. I would've laid down and died for you. I no longer cried for you. No more pain, bitch. You took me for granted, took my heart and ran it straight into the planet, into the dirt. I can no longer stand it. Now my respect, I demand it. I'ma take control of this relationship, command it, and I'ma be the boss of you now. God damn it! And what I mean is that I will no longer let you control me. So you better this much you owe me. I gave up my life for you, totally devoted to you. I've stayed faithful all the way. This is how I fucking get repaid. Look at how I dress, fucking baggy sweats. Go to work a mess, always in the I spend time with the girls. Why I'm married to you still, man, I don't know. But tonight I'm serving you with papers. I'm divorcing you. Go marry someone else and make them famous. And take away their freedom like it did to me. Treat them like you don't need them and they ain't worthy of you. Feed them the same shit that you made me eat. I'm moving on, forget you. Oh, now I'm special. I feel special when I was with you. All I ever felt was this helplessness. Imprisoned by a selfish bitch. Chew me up and still I stick with this. I'm sick of this, but in my sickness and addiction, you're addictive as they get. Evil as they come, vindictive as they make them. My friends keep asking me why I can't just walk away from them. I'm addicted to the pain, the stress, the drama. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys, breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blame mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whoop to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed. A poor single mother on welfare. Tell me how you did it. There's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Don't you know we love sweet Dear mama. Lady, no one above you, You all appreciate it know love Now ain't nobody tell us it was fair. No love for my daddy, cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry. Cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless. But all along I was looking for a father, he was gone. I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love. I moved out, started really hanging needed money of my own, so I started slanging. I ain't guilty, cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's due. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was there for me. You never left me alone because you cared for me. And I can see you coming home after work late. You're in the kitchen trying to fix us a hot plate. Just working with the scraps she was given. And mama made miracles every Thanksgiving. But now the road got rough, you're alone. Trying to raise two bad kids on your own. And there's no way I could pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it. And dear mama, no one above you, You all appreciate it. Pour out some liquor and I reminisce. Cause through the drama, I can always depend on my mama. And when it seems that I'm hopeless, you say the words that can get me back in focus. When I was sick as a little kid, to keep me happy, there's no limit to the things you did. And all my childhood memories are full of all the sweet things you did for me. And even though I act crazy, I gotta thank the Lord that you made me. There are no words that can express how I feel. You never kept a secret, always stayed real. And I appreciate how you raised me. And all the extra love that you gave me. I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day, gotta roll on. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Don't you know we love you, sweet Dear mama. Place no one above you, sweet You all appreciate it. Don't you know we love you, sweet and Dear mama. machine with the fire in my bones and the sweet taste of kerosene. I get lost in the night so high, I don't. the dark of the night, I could hear you calling my name. With the hardest of hearts, I still feel full of pain. So I drink and I smoke and I ask you if you're ever around. Even though it was me who drove us right in the ground. to begin. John Mayer met zijn Heartbreak Warfare. We zijn weer terug bij Knockout FM. Weer een nieuwe aflevering, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Goedenavond. Ja. Wat is dit? Wat, wat een herrie. Wat een herrie. Oh god. Wat een herrie. Oh, er gaat van alles fout hier. Maar dat maakt niet uit. Daar de staat... fillers doen het niet. Ze hebben weer een keer een, eh, nieuwe manier van programma-indeling hier ook bij... Eh, ja. Het gezellige Knockout FM. Maar dat is altijd zo. Je moet, je moet altijd een beetje iets nieuws proberen, ja, vind ik zo. Nou ja. Eh, Toon, ik heb even een vraagje. Hebben ze de microfoons wat harder gezet of zo? Nou, nou, ik denk dat je je koptelefoon gewoon helemaal vol uitstaat. <laughs> Ik Dat denk ook. ja. Want ik, ik word hier ook bijna doof. En die van mij staat ook bijna helemaal vol uit. Nou, die van ons, ik heb, ze la, ik heb ze net weer normaal gezet, want ze stonden net wel vol uit, de microfoons. Dus eh, ik heb het allemaal al geregeld, jongens. Die leden van CFM zijn ook de jongste niet meer. Nee, jongen. Nee, zeker Hé, hey, eh, jongens, hoe was jullie weekend? Ja. Ja. Eh, ja, werk, werk en werk. Werk, werk en werk. En ook nog iets spannends gedaan thuis werk, werk, werk. Nee, wel gelachen, maar eh, werk, werk, werk. En dat was lachen, lachen, lachen en werk, werk, werk. Ja. Oké, en eh, Rob, wat heb jij gedaan? En trouwens, ik, heb, eh, ik weet na waarom Ajax heb gewonnen. De, de, dopingcontrole gaat niet verder naar thuis tegenwoordig. Ah, hou op man. <laughs> Lul. Gaat weg. het uit. ja. Ze hebben wel een heerlijk ontbijt gehad hoor. Maar, ja, dat bedoel ik, daar gaan we al. <laughs> Staat verbeterende in middelen in de croissantjes gestopt. Nou, dat gaat goed. Nee, maar even roepen, jij uh, vertel Mike, je moet niet te veel zeggen. Nee. Dat doe ik niet. Als niks, als je, mijn moeder die zegt dat als je niks zinnig te zeggen hebt, hou dan maar lekker je mond. <laughs> ja, dat kan ik en dat is, van een, dat is toch een wijs woord. Ja, een wijs woord. Nou, ga jij eens vertellen wat je, wat je in je weekend hebt uitgesproken. Zal ik het eens even vertellen? Nou, doe jij dat eens even doen, jongen. Ik heb gewerkt. Spannend. <laughs> <laughs> Nee, ik heb... Eh, zaterdag was best druk. Ik was zwaar de shit ingegaan. Zo. voor mijn gevoel. In ah, de rest van de keuken ging het goed, maar in mijn, voor mijn gevoel ging de shit in. Nou, dat kan gebeuren. maar eh, voor de rest eh, ging het lekker. En zondag was weer een nieuwe kans en dat ging weer lekkerder. Oké, beter. Nou ja, beter. Dus dat zijn mijn belevingen op werk. Ah, oké, spannend. Ik heb zelf eh, wel vrij rustig weekend erop Mike, Mike, hoe was jouw weekend? Hoe was, <laughs> hoe was mijn weekend? Het gaat zo snel door, hè, gelijk. Ah, ja, jongen, doorlullen, jongen, één stuk. Heb je nou wel een bioscoopbroek gekocht? <laughs> <laughs> nee, die heb ik nog niet gehaald, maar eh, ik zal het je ah. laten weten wanneer ik hem heb. Hij ah, doet er al zo lang. Ja, jongen. Ik, ik geef je wel het adres van de Christine Leduc in Haarlem en dan <laughs> komt dat helemaal goed. Ah, oké. Nou, ik heb mijn weekend eh, vrij rustig gehouden. Ik, eh, ben, vrijdag ben ik heel even, ben ik, ja, heel even weg geweest volgens mij. Volgens hem, dat denkt hij. Dat, denk ik. Ja. <laughs> ja, ik ben vrijdag ben ik wel even weg geweest. Toen eh, ben ik eh, zaterdag ben ik, eh, heb ik lekker thuis nog even doorgebracht. Even het kaars aangestoken, wat sfeermuziek uh, opgezet, mijn rechterhand bekeken. Nou, Mike. <laughs> nee, even ik, ik had nu verwacht dat Buddy Girl even kwam Ja. <laughs> Zo luistert bij je, Draak. Oh, sorry. Sorry, Zoe. dat, was de naam, toch? Zoe? Nou, ik denk dat ze afmaken worden eens volgende keer. nee, het was... Ehm, Sophie. Sophie. Sophie. Sophie. Oh, dat was Sophie die andere meid waar je mee ging. Nee. <laughs> Oh, <laughs> nee. Nee, oké. Nee. Maar het is een stuk rustiger in het dorp geworden. Ja, het dorp wordt weer langzamerhand van ons, hè, zoals ze dat zeggen hier in de wereld. Het dorp is altijd van ons. <laughs> Nee, nee. In de zomer moeten we het delen. Met wat? Duitsers? Ja. ja. Anton, maar Maar toch blijft het van ons. Ja, nou, nou, ze zeggen altijd in de winter is het dorp er helemaal van, echt, helemaal echt van een zandvoort. Want dan heb je geen toeristen meer. Nou, of je daar vrolijk van wordt. Nee. Nee. nee. je nou, weet ik niet vrolijk van ben geworden? <laughs> nou. Ik stond zondag stond ik op het circuit stond te werken stond ik voor de wijzenol Trophy. De wat? Wijzenol. Wie weet wat Wijzenol is? Gooi even snel een vinger op wie weet wat Wijzenol is. Kom maar. Wijzenol. Ja, dat is een verfmerk. En wat heeft dat verfmerk nou gedaan? Oh, Wijzenol. W-I-J-Z-E. Ja, oké. Ik ben geen bouwvakker, hè, dus heb, ik weet heb je de wijsnot erover, heb je nou. Dat is echt gewoon, ja... Het, zal, het is leuk voor die jongens die, die meedoen in die competitie om verder te komen in de race. Heb je ook een Histor-trofee? Nee, dat waarschijnlijk niet. Je hebt, je hebt nou tegenwoordig ook de Ultra Hammerite races. Nou, wie weet wat Hammerite is, jongens, kom maar, gooi maar op. Zo gereedschap. op elkaar botsen of zo. Is dat niet gereedschap? Nee, waar, waar komt Hammerite vandaan? Wat is, ook, wat, wat is het nog meer? Kom maar. Oh, wat triest. Wat is Hammerite? Misschien anticonceptiemiddelen of zo. Nee, het <laughs> heeft ook weer met verf te maken. Dus nou, de verffabrikant is lekker bezig. Daar heb ik nog nooit van gehoord. en terpentine, heeft hij er ook nog wat mee te zeggen? Of, nee, eh? waarschijnlijk niet. Nee, die en wat doet de kwast? <laughs> <laughs> ja, volgende, volgende keer het kwasten... Eh, kwasten... trofi. ik, heb iets anders voor je, kwast. Nou, gewoon even eh, stil. This is it? Ja, this is it. This is it. Van Michael Jackson. This is it. Here I stand. I'm the light of the world. I feel grand. This love. alvast een klein voorproefje wat, wat wij zo jullie nog gaan brengen. Ja, Toon, jij had eh, nog een, wow. een, nieuwtje had jij klaarstaan. Oh, ja. Oh, oh nou, hiervoor luisterden jullie eh, natuurlijk ook nog naar Timberg met Bromens. Daarvoor Armen van Buren met Full Focus. Daarna hadden we Danny P. Jazz met Fed Legrand en Funkerman met New Life. En daarna Michael Jackson met This Is It zijn van zijn gelijknamige album This Is It. Mike, mag één ding zeggen? Verras mij. Wat vind je nou van de huidige gang van zaken van hoe wij dit programma nou met muziek doen? Nou, ik ben eh, zeer eh, tevreden. <laughs> ik, eh, mij hoor jij niet Meen je dat echt? Ja. Oké. Nee, ja, muziek is muziek. Ik heb zoiets van, joh, het kan allemaal, het kan allemaal hier. Maar, nee, maar ik, nee, maar ik bedoel van... Net ging het muziek ook al beginnen. Dat weet ik, maar dat maakt niet uit. Je moet mijn films die doen het niet. Kijk, nou daar ga je Dat is het probleem. Maakt niet uit. Komt goed. <laughs> Gedeeltelijk is ook jouw schuld, want je, want je, want je de schrijvers zullen kloppen. Dat is niks mijn schuld, want hij is hier gevallen en, en toen zat ik niet achter de computer. Oké, nou de schuldige wijs ik straks nog wel aan. Komt wel. Mm. <laughs> ja. Maar we krijgen een... Uh, maar waar. Het is, het is trouwens wel een stuk rustiger dan vorige uitzending. Ja, maar we zijn ook helemaal klaar nu ervoor. Het seizoen is voorbij, dus knockout wordt ook rustiger. Ja, Nee. Nee, het wordt winter. Ik denk dat dat het is. En de winter is weer begonnen. Zullen wij dat nieuwtje eens even ingegooid? Ik heb dit nog nooit gehoord. Vertel. De cel in. Om hond met condoom. Een 51-jarige man uit de Canadese plaats Windsor ja. moet, om vier, moet, vier, moet voor vier maanden de cel in. Hij had zijn hond namelijk gemarteld door hem een condoom om te doen. De hond plaste namelijk telkens het hele huis onder en zijn baasje dacht dit op te kunnen lossen door een condoom om te doen. De hond ontsnapte echter en werd niet veel later op straat aangetroffen met een zwaar gehavend klokkerspel. <laughs> Als gevolg hiervan moest het beest worden afgemaakt. De man die nog in zijn proeftijd zat na een celstraf voor doodslag, moet nu weer voor vier maanden de cel in. Ook mag hij vijf jaar lang geen huisdier bezitten. Ja, Mike. Dus eh, als Guus, eh, als ik weer een keer in, uh, in, in de gang, keuken, waar, huiskamer, nou van Guus af moet komen. Condoom om ze Nou, nou weet ik hoe ik van Guus af moet komen. Zijn klokkenspel eraf snijden. Oh god. Ik zat er eerst nee, dat kan je toch niet maken, man. Ik kan niet maken. Kijk, weet je, als je hond de hele dag het hele huis vol spuit... en dan zeg ik van plak een ballon eromheen of weet ik veel wat, weet je? Ja, en dat maar zolang dat beest maar geen dier... Of, zolang dat beest maar geen dier heeft... <laughs> Zolang dat beest waar hij last van heeft. Geef hem een, een, een luier. Ja, dat is veel beter. Ja, nou, dan, je hebt ook luiers voor honden. Ja. Ik heb het gezien, maar dat ziet er echt volgens mij meter uit. Weet ja, je, hebt alles voor honden trouwens. Ja, wat tegenwoordig niet. Je hebt zelfs dingen voor honden met een frisse adem. Alsof je de hele tijd voor die hond zijn bek gaat hangen nou ja, dat is wel wat fortuin eigenlijk. Maar goed. <laughs> dat dus je op een ervoor gaat hangen van... Zo, wat ruikt jij lekker zeg. En dan zegt hij... Zo, wat zink jij uit je bek zeg. <laughs> ja. of hij hapt je gewoon. Of hij, nee, hij likt je meestal. Geeft niet lekker... Nou ja, hij kwaalt meestal op je. Ik vind, hem meest, ik vind hem wel amazing af en toe. Amazing? Ja, vind jij hem amazing? Ik vind Tuin wel amazing af en toe. Ik ook. Ina ook, hè? Ina met amazing. off my chest. My life gets kinda boring. Need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Public met Secrets. Ah, wat een lekker nummer is dat. Mike, jij hebt een leuk nieuwtje. Ja, ja. heel eh, leuk nieuwtje. <laughs> Dat is, ik, ik eh, ga in het ga ik nooit meer naar de Intertoys, Bartsmee toe, eh, de Toys Rus. Hebben we nog meer speelgoedzaken, jongens? Iplaza. plaza sla ik ook over. Ah. ik ga nooit meer naar de Music Store toe. Alles waar games en weet ik wat daar speelgoed in voorkomt, ga ik nooit meer naartoe. En waarom ga ik daar niet meer naartoe? Brooklyn. Dat gaat hij nu vertellen. Ja, man komt klaar in speelgoedafdeling. Brooklyn Decker deed eh, een en ander eh, bewegen bij eh, een Amerikaan uit Florida. Het heerschap stond in eh, de speelgoedafdeling van de winkel doodgemoederd vol overgave af te trekken op een foto van haar. Een alerte winkeldame hoorde een opvallend gekreun ter hoogte van de speelgoedafdeling van de winkel. Er stond een man met de broeken tot op de enkels. In één hand zijn fluit en in de andere hand de editie van Sports Illustrated. Want op de cover stond ene Brooklyn Dekker en die is de inspanning uiteraard waard. De man wilde na zijn daad rustig verder winkelen, maar het personeel had de speelgoedafdeling van de winkel ondertussen afgesloten en de politie gebeld die Die de Rukker bij de kraag vatten en eh, op beschuldiging van openbare zedenschennis de gevangenis indraaien. Om nog even alle de details mee te geven. De Amerikaan bereikte een hoogtepunt. Zijn nageslacht smeerde hij eh, uit over de vloer en een stuk speelgoed. Ja. Dus. <laughs> Nou. Vandaar, ik ga nooit meer naar een speelgoedzaak toe. Top! <laughs> Dan kom ik binnenkort Jan daar tegen. <laughs> Sorry Jan. En neus. ja, neus. Maar eh, dan eh, valt hij denk ik wel meer op. Ja, dat, dan die man. Nou, dat weet ik haast wel zeker. <laughs> Eh, even jongens, even onderling. Wat denken jullie hier nou van? Wat, wat is jullie hier reactie op? Kom erop, één voor één. Ja. Cool. Ik, cool. <laughs> ik vind dat je wel echt ballen moet hebben om dat te doen. midden in een speelgoedwinkel. En wie is Brooklyn top. Dekker? Ja, dat, ga ik nu dat gewoon zou een onwijs lekker wijf moeten wijzen van wat ik heb begrepen dus nu. Gewoon, Want je gaat je niet aftrekken op, het, op Tina dat doe je niet. Nee. Nee, you binnen. Het Is wel aanmoediging. Ja. <laughs> ik weet niet, ja. ja. Dus ben je hem alleen aan af. Zo. Zo. Zo. Kijk. Goedemorgen. Nou, die gaan we even op onze hives gaan we even zetten eh, binnenkort. Dan weten jullie nee, ook, eh, die zet, die zet Tony nu even op hives. Eh. Die dat is wel een hele oh, goede. Tony gaat hem nou op hives zetten. Dan kunnen jullie even zien waarom deze man zich ja, Via, af, aftrekt op eh, Brooklyn Dekker. Ja, hoe die zich heeft gegrepen aan eh, Brooklyn Dekker via een eh, tijdschrift. En nou, terwijl Tony het groen gaan wij ondertussen nog even een stukje muziek luisteren. Lekker hoor. En we gaan zo alweer het eerste uur uit. En het tweede uur gaan we luisteren naar Robbie achter de knoppen. En, dat wordt een drama, denk ik. Hou nou op, jongen. ja, <laughs> lekker bemoedigend, hè? Heerlijk. Lullau. Ik ga niet trekken in een speelgoedwinkel. Zo bemoedigend ben ik niet. <laughs> dat merk ik, ja. Maar hij staat binnen nu en vijf minuten op Hives. Ja, ah, Als jij nou ook even een stukje muziek start, ben ik helemaal blij mee. Daar komt hij. Closer to the edge van 30 Seconds to Mars. Gezellig. We gaan nu het eerste uur uit met YouTube met Magnificent. En eh, twee uur Robbie achter de knoppen. We zijn zo weer bij jullie terug na het nieuws.